Zes uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware explosies in de Chinese havenstad Tianjin is opgelopen tot 112. Vier dagen na de ramp worden nog steeds 95 mensen vermist, onder wie 85 brandweerlieden. Het aantal vermiste brandweerlieden is daarmee fors gestegen. Eerder was er nog sprake van dat 21 van hen werden vermist. De brandweerlieden waren woensdagavond laat naar de rampplek gegaan om de brand die de woede te blussen. Toen ze net waren begonnen, explodeerden de chemicaliën die op het terrein lagen opgeslagen. De Spaanse politie heeft vier Nederlanders aangehouden voor grootschalige drugshandel. Volgens Spaanse media werden bij huiszoekingen in de regio Alicante en Murcia honderden kilo's marihuana, meer dan 36 kilo speed en zo'n 2200 ecstasypillen gevonden. Ook werden drie wietplantages met duizenden planten opgerold en werden vuurwapens, auto's en ruim anderhalve ton aan contanten in beslag genomen. De Nederlanders zouden deel uitmaken van een internationale drugsbende. In totaal pakte de politie 29 mensen op. Ecuador heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Cotopaxi, zo'n 50 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Quito, is de afgelopen dagen ineens actief geworden. Er waren vier kleine explosies en de vulkaan stoot een grote aswolk uit. Mogelijk wijst die nieuwe activiteit op een naderende uitbarsting. Zo'n 400 mensen uit omliggende dorpen zijn ergens anders ondergebracht. Op de westelijke Jordaanoever is een Palestijnse man van 21 gedood door Israëlische militairen nadat hij een van hen had gestoken met een mes. De militair raakte licht gewond aan zijn schouder. Eerder op de dag werd ook al een Israëlische militair met een mes aangevallen. De twee steekpartijen houden waarschijnlijk verband met een hongerstaking van een 30-jarige Palestijn die daarmee protesteert tegen zijn gevangenschap. Hij is buiten bewustzijn geraakt na 60 dagen niet te hebben gegeten. In de Palestijnse gemeenschap wordt veel geprotesteerd tegen zijn detentie. Het weer, morgen veel bewolking met in het noorden en oosten kans op regen, maar later ook geregeld zon.